Mariette Krol met het NOS Journaal. Zo'n 550.000 huishoudens in Nederland leven in energiearmoede. Ze hebben een hoge energierekening, meestal een slecht geïsoleerd huis... en een laag inkomen, zegt TNO. Vooral in het noorden, oosten en zuidoosten van het land. Ze leven vaak of in een huurhuis waar de eigenaar niets aan doet... of in een eigen huis, maar hebben geen geld voor verduurzaming. De politie gaat vanaf zaterdag niet meteen straffen als een horecagelegenheid, theater of evenement de coronatoegangsbewijzen van bezoekers niet controleert. Bij herhaling of bij opzettelijke niet-naleving van de controleplicht wordt ingegrepen. Hebben het kabinet, burgemeesters, politie, het OM en ondernemers afgesproken. In dat geval volgt een waarschuwing, mogelijk met een dwangsom of sluiting. De BOA-vakbonden zeggen dat er voor de controles 1500 tot 5000 extra BOA's nodig zijn. De eerste dag van de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer is even na middernacht afgesloten. De laatste spreker was Pieter Omtzigt, die voorstellen deed voor een eerlijker belastingplan. Tijdens de debatten was nog weinig verandering in de politieke verhoudingen te zien. De VVD wil een miljard euro samen met andere partijen verdelen, maar die lopen daar niet erg warm voor. Over de afschaffing van de verhuurderheffing lijkt de Kamer het wel eens. Straks komt premier Rutte aan het woord en wordt er verder gedebatteerd. En Algerije sluit zijn luchtruim voor alle vliegtuigen uit Marokko... vanwege aanhoudende provocaties en vijandelijke praktijken van dat land. Vorige maand verbrak Algerije ook al de diplomatieke banden. De Noord-Afrikaanse buurlanden hebben al jarenlang een conflict... onder meer over de westelijke Sahara... Zo'n 15 vluchten per week zouden nu moeten worden omgeleid. Het weer, zonnige periode, in het noorden bewolking en wat regen. Later vandaag flink wat wind en maximaal 20 graden. De komende dagen droog en nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet bijzonder veel aan de hand op de wegen in Noord-Holland vanmiddag. Wat wel opvalt is file op de A10 bij Amsterdam. Richting knooppunt Amstel sta je vast bij Amsterdam Buitenveldert.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 over de begrotingsplannen voor volgend jaar is even na middernacht afgesloten. Alle partijen zijn aan het woord geweest. En straks na tienen begint de tweede dag... met premier Rutte als eerste spreker. In het trappenhuis van een flat in Amsterdam-Oost... is een grote hoeveelheid kwik gevonden... Negen flatwoningen zijn uit voorzorg ontruimd, omdat kwik erg giftig is. Het is de Australische premier Morrison niet gelukt om zijn Franse collega Macron aan de telefoon te krijgen... om te praten over de misgelopen miljardendeal over onderzeeërs. De Fransen zijn nog steeds woedend en het telefoontje bleef onbeantwoord. Het weer nog, in het noorden bewolking en wat regen, verder zonnige periode en een graad of 19. naar Marbi of deze man. Of Abala. Of naar Makura. Oh, Hey, yo, chief.